Goedenavond, ik ben Marco Geitenbeek en dit is het nieuws van NMS op 3. De Taliban zeggen goede plannen te hebben met Afghanistan. Tijdens een persconferentie zei een woordvoerder dat het land vooral weer rustig moet worden... en mensen zich veilig moeten kunnen voelen. Landen, waaronder Nederland, zijn druk bezig om Afghanen die voor westerse troepen hebben gewerkt weg te halen... Maar dat is volgens de Taliban niet nodig, zegt correspondent Aletta André. De Taliban hebben gezegd dat iedereen die weg wil, weg mag. Eh, maar vanavond hebben ze in een persconferentie ook gezegd dat buitenlanders niet weg hoeven. Eh, volgens de Taliban zullen ze gewoon veilig zijn in Afghanistan. En ze hebben ook beloofd dat ze geen wraak zullen nemen op Afghanen die voor de buitenlanders hebben gewerkt. Vanuit Nederland is er een tweede vliegtuig onderweg naar de hoofdstad Kabul om Afghanen op te halen. De ChristenUnie dreigt af te haken in de formatie. D66 wil niet met ChristenUnie in een nieuw kabinet. En partijleider Segers is er wel een beetje klaar mee dat zijn partij na maanden nog steeds niet gewenst is. Het feit dat je als partij ongewenst bent na vijf maanden. dus het is niet een eerste tactische manoeuvre, eh, zeg maar de eerste, tweede week na de, na de verkiezingen. Nee, dit is de vijfde maand na een rustperiode ja, dan houdt het een keer op. De vraag is welke partijen na de zomerstop wel aanhaken bij VVD en D66. Zij schreven een soort begin van een formatieakkoord. CDA-leider Hoekstra. Nou, er zitten zeker dingen in eh, die me aanspreken. Er zitten ook dingen in die me niet aanspreken. Maar ik vind het nu aan die partijen om eh, het gesprek aan te gaan met, met, met alle anderen. PvdA en GroenLinks vinden het stuk van VVD en D66 een goede basis. En een nieuwe campagne moet Rotterdammers zover krijgen om alsjeblieft niet meer naar de huisartsenpost te bellen is bedoeld voor spoedgevallen in de nacht en in het weekend. Maar ze worden plat gebeld over de kleinste pijntjes. Lijkt wel of de pleuris is uitgebroken zeg, bij de huisartsenpost in de regio Rijnmond. Het lijkt wel of iedereen die een telefoon heeft ons ineens moet bellen. Krijgt er een loophoor van en een alarm. Kun je niet gewoon even bellen als er echt iets aan de hand is? Mensen moeten sowieso niet meteen de dokter bellen is de boodschap. Eerst even naar thuisarts.nl. Het kan ook al een hoop vragen beantwoorden heb ik het weer nog. Het wordt steeds droger, koelt vannacht af tot een graad of 13. Morgen meer zon. In het binnenland heb je wel kans op buien. Het wordt 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Wijnand Zwaan van de ANWB. Er staan nog een paar files op de A9 Amstelveen richting Alkmaar. Door de werkzaamheden bij Haardem-Zuid. 7 kilometer file vanaf Bad De vertraging is ruim een kwartier. A10, de ring van Amsterdam richting Zaanstad. De A10 Noord tussen Durgedam en Landsmeer. 3 kilometer met ruim 20 minuten oponthoud. Dat komt door een stilgevallen auto.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 This song is a train song where the engineer is Uncle Sam. Here comes the freedom train, you better hurry down. Just like a Paul Revere, it's coming into your hometown. Inside the Freedom Train, you'll find a precious phrase. Those words of liberty, the documents that made us great. You can shout your anger from a steeple. You can shoot the system full of holes. You can always question we the people. You can get your answer at the polls. That's how it's always been train. Johnny Mercer, Peggy Lee, Benny Goodman, Margaret Whiting, the Pipers and the Western Band. Sitting on the observation, spreading freedom through the land. You can write the president a letter can even tell him to his face. If you think that you can do it better, get the votes and you can take his place. If you hate the laws that you're obeying, you can shout your anger to the crowd. We may disagree with what you're saying, but we'll fight to let you say it loud. That's how it's always been. That's the way it's gonna remain. As long as all of us keep riding on the freedom train. Riding, riding. goedemorgen luisteraars. Zes minuten over tien, de ZFM Jazz Express... of om met eh, Peggy Lee, Johnny Mercer, Benny Goodman en de eh, Pete Pipers te spreken. De Freedom Train is eh, vertrokken. Laat je de komende twee uur meevoeren over de hoofd- en zijsporen van de jazz... via bekende en minder bekende tracks... Mijn naam is Edward Rauhorst. Ik ben je machinist en conducteur van vandaag. En ik hoop de boel een ja, een beetje in goede banen te leiden. Welkom aan boord. That righteous train is coming, you've got no time to lose. engine heels are jumping. Hop on and lose your blues. I hear that bell a ringing. It's really coming on. A rocking and a swinging. Latch on before she's gone. Get on board, little children. Get on board, little children. Get on board, little children. There's lots of room for all. Get on board, little children. Get on board, little children. Get on board, little children. We're gonna have a ball that boiler clanging. She's coming round the curve, a busting and a banging, and straining every nerve. Ooh, the whistle's blowing. You'd better hop inside. No trouble where she's going, and anyone can ride. Get on board, little children, get on board. Little children, get on board. Little children, there's lots of room for all. Get on board, children, get on board. Little children, get on board. Little children, we're gonna have a ball. If you can't take that rhythm, let all the squares remain. Just leave your worries with them and take the righteous train. Get on board. Get on that righteous train. Choo choo train! Nogmaals, welkom aan boord van de ZFM Jazz Express. Je hoorde eerst Ella May Moores. Get on board, little children. Iedereen is gelijk in haar trein. De, trein de, de, de prijs van de kaartjes is gelijk voor iedereen. Geen eerste en tweede klasse. Nou ja, die droom is nog niet helemaal werkelijkheid geworden. Maar wie weet. Gevolgd werd ze door Mabel Scott en die ging liever aan de boemel in de Choo Choo Boogie Train. En daarop volgde weer Christian McBride en zijn big band... die liever het avontuur zochten in de nachttrein, Night Train... die uitvoering van de klassieker van tenorsaxofonist Jimmy Forrest door Christian McBride. Thank <laughs> you. sound that way on the air for some to begin someday. I see the old smoke rising round the damned I reckon that you know she's gonna meet a friend folks around these parts get the time of day from the app sun and the Santa Fe that way. Ooh, she's got a list of passengers, mighty big, and they all want list down the Brown's Hotel, got some of them been traveling quite a spell on the way from Philadelphia. All they have to some to in that whistle down the line. Figure that it's engine number 49. She's the only one I ever saw that way on the after sun to begin. Saturday. I see the old smoke rising round my bend. I reckon that she knows she's gonna meet her friends. Folks around falls get the time of day from the after sun to kick up and the sound of day. Oh, oh, oh, oh, oh, hey Jim, you better get that ring. zonder plaats te nemen in de A-Train. Van de hand van de meester van de train, train eh, Duke Ellington is natuurlijk eh, ondenkbaar. En die A-Train werd hier aangedreven door de trompetist Clifford Brown... en drummer Max Roach met op saxen Harold Land en piano Richie Powell. En dat werd eh, gevolgd, dat nummer, die A-Train... door eh, Atchison, Topeka en de Santa Fe... in de uitvoering van eh, de zanger Tom Lellis in 1991 zong hij dat. Een ode aan die eh, legendarische treinlijn vanuit Atchison, Kansas... naar Santa Fe, New Mexico. En vijf jaar later ging die treinlijn ter ziele. Cause I wanna go back to the time and place I used to know. Let me ride. carry me en zijn mannen brachten eerst een ode aan dat kolkende hoofdstadsom van eh, New York in eh, Central Manhattan. Grand Central, zo heette het nummer dus. je ook nog eh, ehm, John Coltrane op hoorde. En dat werd gevolgd door de troubadour, de Nederlandse troubadour en gitarist eh, Hans Teesink, die wat de eh, vaat minderde in de slow train... waarbij hij leek te mijmeren over het eh, finale ritje... in een ja, soort van langzame blues gospel wagon wagon slow train. Maar laten we dat loodlopend spoor verlaten via de volgende man, de pianist componist en arrangeur John Beasley en zijn Monkestra. Eh, die stoken het vuurtje in de ketel weer op met Telonius eh, Thelonious Monk's eh, klassieker Locomotive. En dat is te vinden op Beasley's meest recente en een meestelijk album Monkestra Plays John Beasley van afgelopen jaar. Echt een heel fraai album, dat kan ik je echt aanraden. steeds in de ZFM Jazz Express... via John Beasley's Monkestra met zijn uitvoering van Monk's Locomotive... kwamen we met Daniel Heskedal uit Noorwegen... in een soort van eh, droomlandschap <clears throat> terecht in Scandinavië... denk ik, waar we met enige weemoed uh, terugblikken... Eh, naar wat achter ons ligt, maar tegelijkertijd ook leken vooruit te kijken naar het eh, onbekende zoals het hoort in eh, de jazzwereld. Af en toe onbekende dingen. Ik weet niet of je die Daniel Heskedal al eerder hebt gehoord. Het is echt een eh, heel, ja, heel prettige muziek om naar te luisteren. Echt de moeite waard om eens op te zoeken. Maar we gaan naar een ander land. Luister maar. 9351 et 9451 à destination d'Amsterdam Centrale et Bruxelles Midi. Départ initialement prévu à 14h25. Partiront. Je stond onbewegelijk in tranen op perron toen ik klein was. In de trein naar het noorden. We keken elkaar na in de ondergaande zon. Toen ik klein was in de trein naar het noorden. Onbewust besefte ik dat het nu voor mij begon. Hoewel ik klein was, in een trein naar het noorden. Ik zong ons slaapgebedje, zo hard als ik maar kon omdat ik klein was. In een trein naar het noorden. Ik viel onbeheerd in slaap. In de schoot van een wagon. Toen ik klein was. In de trein naar het noorden. Je staat voor mij nog steeds op een wegstervend perron. Omdat God ons gebedje niet verhoorde. Ja, plotsklaps zijn we beland in de trein van Frankrijk naar Nederland... met het eh, ontroerende liedje van Ramses eh, Shaffi natuurlijk. De trein naar het noorden waarin we meebeleven hoe Shafi als eh, klein jongetje... hoe dit onderging om op de trein naar het verre Holland te worden gezet. Naar zijn tante in Utrecht, omdat zijn eigen moeder in Frankrijk... aan een ernstige vorm van eh, TBC eh, leed. En hij werd begeleid hierbij op drums. ik meen ja, John, John Engels. En, en natuurlijk op piano Louis van Dijk. En op bas Jacques Schols. Ja, ik zie dat wel bijna aan het einde van het eerste uurtje zitten. Eh, we zitten in een hele fraaie treinrit. Ik hoop dat je ook de tweede uur uh, meerijdt met mij. Mijn naam is eh, Edward Rauhorst. Ehm, schrik niet als je zoveel nummers hoort en denkt... wie zijn het allemaal? Wie zijn mijn medepassagiers? Vanavond komt <clears throat> de, de volledige playlist op eh, mijn blog te staan, mijngroeven.nl... en ook op de Facebook-page van ZFM eh, Jazz. We gaan nu verder, nog eh, voor het einde van het eerste uur... met een dame die we ook allemaal kennen. ze is niet meer onder ons. ze maakte furoren met de Shocking Blue... maar na die carrière Shocking Blue deed ze ook wat de jazzy achtige dingetjes. Mariska Verus Shocking Jazz Quintet. Luister maar. Beste reizigers, de trein welke gereed staat op spoor 5... wordt u vriendelijk verzocht niet in te stappen. Herhaling, de trein welke gereed staat op spoor 5... wordt u vriendelijk verzocht niet in te stappen. life. If it's now you need is good. Shocking, Jazz Quintet, Never Marry, A Railroad Man. Ja, ze heeft er spijt van dat ze in het bootje is gestapt met eh, een man van de NS. Want die geeft meer om een nieuwe trein dan om haar. Al dus uh, zingt ze. Of heeft het hier over een liefhebber van modeltreinen. Ik eh, kan het haar niet meer vragen. Een mooi liedje was het wel. Hoe dan ook. Ehm, Virus, eh, daarmee met Mariska Virus eindigen we ons eerste uur... en ze zetten ons op het spoor voor het tweede uur... naar een korte tussenstop. Dus ga niet weg, blijf ook in deze trein in het tweede uur. Beste reizigers, dit is een bericht voor reizigers van en naar Amsterdam Centraal. Door een defecte spoorbrug rijden er veel minder treinen van en naar Amsterdam Centraal.